Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Aankomend president Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd... TikTok voorlopig niet te laten verkopen of te verbieden. Hij wil eerst een politieke oplossing zoeken... De angst bestaat dat China met de app invloed probeert uit te oefenen... of de app gebruikt voor spionage. Daarom is een wet aangenomen die de Chinese eigenaar van de app... verplicht het platform te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Anders zou de app verboden worden vanaf 19 januari. één dag voordat Trump aantreedt. Tijdens zijn verkiezingscampagne maakte Trump bezwaar tegen de wet... en beloofde hij TikTok te redden. De mysterieuze ziekte in de Democratische Republiek Congo... is waarschijnlijk een combinatie van verschillende luchtweginfecties... ondervoeding en malaria... Door de ziekte kwamen in korte tijd tientallen mensen om het leven. De meeste waren jonger dan vijf. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder al dat patiënten positief waren getest op malaria... maar dat zij meerdere ziektes konden hebben. Patiënten kampten met symptomen als koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en een loopneus. En dat ziektebeeld werd verergerd door acute, acute ondervoeding, stelt de WHO. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege dichte mist. Lokaal is het zicht minder dan 200 meter, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Op verschillende plekken zijn ongelukken gebeurd. En op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven... zijn vanwege de mist vluchten geannuleerd of omgeleid. De weerswaarschuwing geldt nog tot komende ochtend 10 uur. De Nederlander Jermaine Watimena is uitgeschakeld op het WK darts. Hij verloor in de derde ronde met 2-4 van oud-wereldkampioen Peter Wright uit Schotland. Er zitten nu nog twee Nederlandse darters in het toernooi, Kevin Doets en Michael van Gerwen. Zij komen dit weekend in actie. Het weer op veel plekken dus dichte mist. En daarom heeft het KNMI code geel afgegeven voor alle provincies met uitzondering van de Wadden. De komende ochtend verbetert het zicht en kan in het zuiden af en toe de zon doorbreken. Het wordt maximaal 4 graden.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

just watch you sung. Reap, reap, reap. You're going to read just what.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 jij een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

much more I wanna do